Uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Leden van het Britse Koningshuis wilden voorkomen dat het zoontje van prins Harry en Meghan Markle de titel prins zou dragen. Omdat er zorgen waren over hoe donker zijn huid zou zijn. Dat zegt Meghan Markle in een interview met Oprah Winfrey. Markle wilde niet zeggen om welke leden van het Koningshuis het ging. Het verhaal van Markle werd bevestigd door prins Harry... die zich later bij het gesprek voegde. En hij vertelde onder meer ook dat het paar nu in verwachting is van een dochtertje. Bij 1 op de drie mensen met een zeldzame vorm van kanker... wordt in eerste instantie een verkeerde diagnose gesteld. In sommige gevallen gebeurt dat zelfs vaker. Dat meldt het AD op basis van onderzoek... van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. De NFK roept huisartsen op om alert te zijn... op zeldzame varianten van de ziekte. Als het aan demissionair minister Grapperhaus ligt... kan voor verkrachting straks 4 tot 9 jaar cel worden opgelegd. In een wetsvoorstel dat hij vanaf vandaag aan deskundigen voorlegt voor advies... staat dat alle onvrijwillige seks als verkrachting wordt gezien. Het was al bekend dat hij de wet daarvoor wil aanscherpen... maar de strafmaat was nog niet bekend. In de Amerikaanse stad Minneapolis begint vandaag het proces tegen de agent die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van George Floyd. De zwarte Amerikaan kwam in mei vorig jaar om het leven tijdens een aanhouding door vier agenten. De agent die vandaag voor de rechter moet verschijnen is zware doodslag ten laste gelegd. De dood van Floyd veroorzaakte een golf van protesten tegen racisme en politiegeweld. Saudi-Arabië heeft bevestigd dat de Houthi-rebellen vanuit Jemen... onder meer een belangrijke installatie van de Saoedische staatsoliemaatschappij Aramco hebben aangevallen. Volgens de regering is niemand gewond geraakt en was er ook geen schade. Saudi-Arabië beantwoordde de aanval met een reeks luchtaanvallen op de hoofdstad van Jemen. Het weer overwegend bewolkt, kan een buitje vallen. Onder de bewolking is het een paar graden onder nul. Tijdens opklaringen kan het licht vriezen. Later overdag bewolkt en kans op wat regen. En dan wordt het een graad of 7.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 Déjame que intente comenzar de nuevo. Tú quieres, yo quiero. Esto no va luego, no, no, no. Que si lo hacemos una vez, pasa que de dos o tres ya dejemos el juego. No, no, no. No lo pienses, mami, tanto.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 Leden van het Britse Koningshuis wilden voorkomen dat het zoontje van prins Harry en Meghan Markle de titel prins zou dragen. Dat zei Markle in een interview met Oprah Winfrey. Volgens Markle waren er zorgen over hoe donker de huid van het jongetje zou zijn. Bij 1 op de drie mensen met een zeldzame vorm van kanker... wordt in eerste instantie een verkeerde diagnose gesteld. Dat meldt het AD. Patiëntenorganisaties roepen huisartsen op om alerter te zijn... op die zeldzame varianten van de ziekte. En in Minneapolis begint vandaag het proces tegen de agent... die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van George Floyd. Zijn dood veroorzaakte een golf van protesten tegen racisme en politiegeweld. Het weer bewolkt en kans op regen. Alleen in het noordoosten en zuiden misschien nog wat zon en het wordt 7 graden.